Do you even remember what it is you do this for? It's hard to say the right thing when you think you're wrong, and when time is het eh, in ieder geval wel. Uh, de muziekboulevard is eh, inmiddels afgelopen. Maar er zou hier achter een programma moeten zijn. Alleen degene die zeg maar het non-stop profiel had moeten invullen voor de, de, computer, die heeft dat verzuimd te doen. Nou ja, dan blijft het voorlopig even niet stil. Maar ja, aan de andere kant zit ik er dus nog even voorlopig even aan vast, om het maar zo te zeggen. Twee nummers hebben we even gedraaid achter elkaar. Dat was bijvoorbeeld uh, Noir, een, eh, een, nieuwe groep uit Haarlem. Bestaat uit eh, drie mensen en deze groep, Duncan Idaho, is uit Lekkerkerk afkomstig. Beetje wat, wat een geciviliseerd nummer hiervoor gedraaid. Niet gelijk meteen overdreven hard rond tweeën. Dat, dat is toch een beetje erg van... ja, een beetje erg snel. Maar goed, dat maakt niet uit. Just Like You aardigheidje van, eh, van in ieder geval kan ik in ieder geval melden... is dat zij eh, in eh, niet al te gekke lange tijd op donderdag hier een opwachting gaan maken bij ZFM Zandvoort. Dus dat kan ik je dan ook vertellen. Geen zondag in Kennemerland dus. wel even gewoon tijdelijk wat muziek. Totdat de heren het probleem hier met die computer hier hebben opgelost. En dat ik dan fijn naar huis kan. Hier is Jelle Cassette. van waar je kwam en pakte zo mijn hand. Ieder aan de, aan de kant, je dacht dit wordt mijn man. Als je naar me kijkt, dan weet ik wat je voor me voelt. Als je praat met mij, dan weet ik precies wat je bedoelt. Als geen ander zie ik wat jij ziet in mij. Als geen ander heb ik niemand anders meer lief dan jij. is een wederzijds gevoel en je zegt het goed Jij bent alles wat ik wil, want je bent zo eeuw We zitten op één lijn als hetzelfde bloed Het voelt zo vreemd, maar het is zo erg Met een vrouw als jou vallen zoveel weg Dat ik zoveel zeg en vrede zat Want jij bent de vrouw van mijn leven, schat En het betekent dat ik heel graag bij je blijf Want ik ben dit eenzame leven zat Het is heel apart dat ik jou tegenkwam En geen van ons weet daar de reden van We zijn de uitkomst van de rekensom Met jou aan mijn zijde mijn leven om Voor zo'n wereldvrouw heb ik zeker tijd, want wat ik voel, dat maakt me helemaal lijp. dan ik kan zoals ik had willen zijn. Vakanties op de Veluwe, kerstmis aan de Rijn. Oh mama, en pap, wat had ik het toch fijn. Nu de jaren zijn verstreken, herinneringen blijven steken. Zie ik hoe de wereld langzaam aan het veranderen is. Vrienden die verdwijnen, jonge gebouwen die verschijnen. Laat me realiseren dat ik het leven van vroeger wel eens mis. vaak problemen, illusies en pijn. Soms wou ik dat ik weer eens klein zou kunnen zijn. Maar met de wereld aan mijn voeten, ambities als muzikant, sla ik mijn vleugels uit en kies ik voor een leven aan de rand. De economie, is niet makkelijk. Een constant eenzaamheid, zwerven, strijden we terwijl de tijd voorbij verstrijkt. In een wereld vol terrorisme Haat, angst en pijn, kunstenaars laat zien wie je bent en wat je wilt zijn. Door de ogen van een kind is alles zo makkelijk, wegdromend in onschuld van deze verdorven mensheid. Denk het over wat de zin van het bestaan is als er zoveel pijn en haat is. En het leven is zo ongrijpbaar. Met de dood als land waar ik langzaam maar het is waar. Uiteindelijk zul je vergeten worden. daarmee is het klaar. Dus kijk om je heen, want je leeft op dit moment. Laat iedereen toch praten en wees wie je bent, wie je bent, wie je bent, wie je bent. Jazekers, dat uh, was Fabiana Dammers. <clears throat> dat eh, is een Nederlandstalig nummer. Hoe kan dat? Dat ga ik uitleggen, want er zit natuurlijk wel een verhaal aan vast. Eh, namelijk het feit dat ze toen op een gegeven moment een gitaar in handen kreeg. dat is de gitaar waar ze tegenwoordig ook zeg maar mee speelt in theaters en op poppodia. En ze moest toen op een gegeven moment auditie doen. Of beter gezegd een toelating doen voor het conservatorium. En toen heeft ze dit nummer met haar toenmalige gitaarleraar eh, gemaakt. En eh, dat hebben ze op een gegeven moment als, ja, als goed bevonden van het conservatorium. Het is het enige Nederlandstalige nummer wat ik heb. En voor de rest heb ik helemaal, helemaal niets. Gewoon helemaal niets van, uh, van Fabiana Dammers. Dus dat is wel het enige grappige eraan. En eh, vorig jaar toen eh, mocht ik het genoegen gesmaken om een keer eh, als jurylid bij On Air Talented. Dat is een programma wat Roy van Buringen op zaterdagmiddag aan het eind doet. Samen met Rudy Nicola. het programma Entertainment for You. En het, uh, dat, eh, wat, wat, wat hij eh, daaraan activiteiten daaronder hangt. Dat is On Air Talented. Dat is een talentenfestival wat hij gehad heeft. Er heeft trouwens ook uh, deze Julian, Julian Cassette aan meegedaan. En wie zag daar ook bij? Rosita Lot. En Seduction is een beetje haar artiestennaam. En daar was nou net dat ene nummer wat je net eh, daarvoor hebt eh, kunnen horen. Het is een uh, Nederlandstalig R&B nummer. En dat is wel eens heel erg leuk als je dat zo even prompt verloren op een zondagmiddag zo kan draaien. nog steeds in blijde afwachting van het op gang brengen van een computer. Gaan we gewoon vrolijk verder met muziek bij CFM Zandvoort. En dit is, of dit zijn, de mensen van de Cosmic Carnaval nog eens een keer. No en het nummer heet The Green Light. versie, The Green Light, eh, klinkt ook anders in het eh, theater als eh, het goed is. nou, het probleem dat gaan we, hebben we eigenlijk al meer of meer een beetje opgelost. Maar we doen nog even één nummer om echt langzaam van het een naar het ander eh, te doen. En eh, dat andere, dat is dan dat wij eh, van onze collega's van AB Radio straks het signaal de eten zullen, zullen gaan sturen. Dat doen we nu nog even niet. dat, is, dat, dat, dat doen we dus zo. maar eerst gaan we nog even iets anders draaien. Zandvoorts welvaren zou ik bijna willen zeggen. Namelijk Van Kessel. En het nummer Don't Be That's your inspiration was Houses met uh, Faster. We gaan het eh, signaal doorgeven van eh, onze collega's van AB Radio. Die non-stop uitzenden. dat gaan wij dus ook doen. Wij lichten dus gewoon op het signaal van de heren van AB Radio mee. En straks om vijf uur gaan we gewoon vrolijk verder met onze eigen programmering. Al dus, veel plezier met de non-stop muziek al daar.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 AB Radio. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a kloppen wij door je speakers. Dit is AB Radio. trying What you can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Ego trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. yourself and come over here. Big and we're on fire, now we go clear. An explosion like we are nuclear.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 De autoriteit Financiële Markten heeft de bank drie boetes opgelegd van bij elkaar 130.000 euro. ING was volgens de AFM niet kritisch genoeg bij de verstrekking van hypotheken aan jonge mensen waarbij de ouders garant stonden. De bank had in die gevallen beter moeten kijken of de ouders wel genoeg geld hadden. Ook was ING onder meer te makkelijk bij zelfstandigen. De bank legt zich bij de boetes neer en heeft zijn beleid aangepast. Wel waarschuwt ING dat vooral starters door de strengere regels steeds moeilijker een hypotheek kunnen krijgen. De verplichte rittenregistratie voor bestelauto's wordt mogelijk afgeschaft. Staatssecretaris Wekers wil dat mensen met een bestelwagen van hun werk niet meer elke rit verplicht, verplicht hoeven te verantwoorden. Onder bestuurders is veel ergernis over de registratie. Ze moeten kunnen bewijzen dat ze jaarlijks minder dan 500 privékilometers afleggen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een bijtelling van de Belastingdienst. De staatssecretaris komt voor de zomer met alternatieven voor de verplichte rittenregistratie. Minister Van Bijsterveld van Onderwijs wil een nieuwe aangepaste CITO-toets op alle basisscholen verplicht stellen. Nu doet 15% van de scholen niet mee aan de CITO-toets. Verder wil de minister de toets verplaatsen van februari naar april of mei. Daardoor zou de overgang naar de brugklas soepeler worden. Ook wordt de inhoud van de CITO-toets aangepast. Van Bijsterveld wil de toets vanaf het schooljaar 2012-2013 verplicht stellen op alle reguliere basisscholen. Met ingang van vandaag mag op de afsluitdijk 130 km per uur worden gereden. Dit gedeelte op de A7 is het eerste